Het is een lagere straf dan het Openbaar Ministerie wilde. Verslaggever Litwien Gevers bij de rechtbank. Hoe zit dat? Nou, het Hof zegt uh, deze straf die moet worden gezien als eh, vergelding op de eerste plaats. Maar daarmee willen we ook een afschrikwekkend eh, effect bereiken. En dat kan ook, zegt het Hof, met een langdurige gevangenisstraf. Dat hoeft niet per se met levenslang. En daarom geeft het Hof dus de langst mogelijke tijdelijke gevangenisstraf. En dat is 30 jaar in Nederland. Dirk Wiersen werd in september 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het grote Marengo-proces. Waarin 17 verdachten voor de rechter staan voor een serie liquidaties. Is er een verband tussen twee incidenten gisteren? Een schietpartij in Bunschoten in de provincie Utrecht... en de vondst van een overleden vrouw in Nijkerk in Gelderland op dezelfde dag... De politie onderzoekt dit nu. Er werd gisteren in Bunschoten, na de schoten, een gevonden man van 59 jaar gevonden. In Nijkerk werd later een man opgepakt. Een verslaggever van de regionale omroep sprak buren van die man. Buurtbewoners zeggen wel, deze man had een wapenvergunning voor meerdere wapens, zeggen buurtbewoners. Je komt niet zomaar aan een wapen natuurlijk. En zeker als twee zaken zo in de buurt zijn, dan eh, doet dat tot ergste vermoeden. In zijn, in zijn huis lag het lichaam van een dode vrouw. We weten nog niet wie ze is en hoe ze om het leven is gekomen. En deze bazen brengen toch weer nieuwe muziek uit. Dat Daft Punk. brengen half mei een nieuwe versie uit van hun album Random Access Memories. Ken je misschien? kennen van het nummer Get Lucky dat daarop stond. Er komt straks 35 minuten aan tracks bij die we nog niet eerder hoorden. Het album wordt uitgebracht precies twee jaar nadat het DJ-duo bekend maakte te stoppen. En dan nog het weer. Vanmiddag trekken er wat buien over. Af en toe ook een zonnetje. Het is een graad of 9. Morgen regen, veel wind en ook wat kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan al vrij veel korte files, met name in de regio ook. Onder andere op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Weidewormer 10 minuten op onthoud Ook drukt op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt de Nieuwe Meer. Hou rekening met ongeveer 10 minuten op onthoud voor Amsterdam Slotervaart. Tot slot nog de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de A10 en Broek in Waterland heb je ook 10 minuten vertraging.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 Reizigers uit China hoeven vanaf morgen geen negatieve coronatest meer te doen om Nederland in te komen. Ook vervalt het advies om een mondkapje te dragen op vluchten van en naar China, meldt minister Kuipers van Volksgezondheid. En Oekraïnse rechtbanken hebben sinds het begin van de Russische invasie 26 mensen veroordeeld voor oorlogsmisdaden.